Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft nog niet besloten wat de reactie wordt op de Iraanse aanval van vannacht. Het oorlogskabinet komt vanmiddag bij elkaar om te bespreken wat de volgende stap zal zijn. Volgens correspondent Daisy Moore in Libanon neemt de onrust in de regio door de aanval toe. Hier in Libanon, eh, in Irak, in Jordanië, eh, in Jemen. Eh, iedereen zit toch echt wel op het puntje van zijn stoel. Heeft vannacht denk ik weinig geslapen. We hebben ook hier de knallen gehoord vannacht en in veel landen in de regio. Dus ja, ik denk dat mensen afwachtend zijn, terughoudend... en eh, hun hart vasthouden voor wat er komen eh, gaat. De VN-veiligheidsraad komt vanavond bij elkaar om over de aanval te praten. Iran vuurde 300 raketten en drones af. Bijna alles werd uit de lucht geschoten. De G7-leiders van de VS, de Britten, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada gaan ook praten. President Biden wil dat er een gezamenlijke reactie komt op de Iraanse luchtaanval. Afgelopen nacht was er weer een explosie bij een huis in het centrum van Almere. Volgens de politie ontstond er brand, waardoor het wooncomplex ontruimd moest worden. De twee bewoners konden ongedeerd naar buiten vluchten. Gisternacht was daar ook al een explosie. Toen was het raak bij de voordeur. Niemand raakte gewond. Waarom de woning in Almere doelwit is, is niet bekendgemaakt. En de marathon van Rotterdam is in volle gang. Voor burgemeester Abu Taleb is het de laatste keer dat hij er in die functie bij is. Want hij stopt later dit jaar. Hij vindt de marathon by far het mooiste evenement van de stad. Ik maak me als burgemeester altijd zorgen als er heel veel mensen bij elkaar eh, komen op een, op een plek. Maar nooit bij de marathon gek genoeg. Dat is een vredelievend volk. Eén voordeel dat u ermee stopt, u kunt hem volgend jaar lopen. <laughs> ja, dan moet ik een, eh, eh, een programma gaan organiseren om een kilo of 40 af te vallen in een jaar Blijkt Lijkt mij erg ambitieus. Ook voor Lee Towers is het zijn laatste keer. Dit is de 30ste marathon van Rotterdam dat hij You'll Never Walk Alone zingt. Hij is nu 78 en zegt dat het een keertje klaar is. Dan nog het weer. Er is eerst veel bewolking, maar in de middag schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je nog een half uur geduld hebben. Het is ook nog wat drukker bij de Keukenhof op de N208... en op de A10 Noord bij Amsterdam heb je bijna 10 minuten tijdverlies. Daar rijdt het langzaam voor knooppunt Koenplein.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 om het eh, tributeconcert aan Art Blakey en Clark Terry live te gaan meemaken. Dus ja, eh, Zandvoort staat in het teken van de jazz eh, vandaag. Ik begon <clears throat> met een nummer van <clears throat> Olaf Hoeks en Ruud de Vries Calypso Twist van hun album Swang Thing. dat album kwam ook al een keer bij Auko eh, voorbij in zijn programma, meen ik me te herinneren. Auko, eh, ben je klaar ook voor het eh, tweede uur? Heb je er zin in ook weer? Ja, ik, ik ga zonder meer wat mooie muziek weer opzoeken. En ik, ik vind het tijd voor wat... ik, zal, ik ga even kijken, want ik heb een hele lijst bij me. Rita Hovink. Oké. Okay, ja. de Hoving eh, van een, eh, eigenlijk bekend van het Nederlandstalig repertoire. Maar heeft ook wel een eh, aardige jazz LP gemaakt. Love Me or Leave Me. En daarvan het nummertje After. even kijken Het zal After You've Gone zijn denk ik. Ik moet even gokken want de titel staat er maar half op. Ja, ik zie hier staan After You've Gone. Now won't you listen honey while I say... How could you tell me that you're going away... Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know, I've loved you from these many years. Loved you night and day. Oh, honey, baby, won't you see my tears? Listen while I say after you've gone and left me crying after you've gone there's no denying you feel blue you feel sad you miss the baddest girl you've ever had There'll come a time Now don't forget it There'll come a time When you regret it Oh after you've gone Mr. Bastards stond in eh, het eh, tijdschrift voor de jazz, Jazzism heet het geloof ik, stond een heel artikel weer over deze eh, Rita Hoving en met name deze LP. Een zangeres die mij ook erg aanspreekt, dat is een Italiaanse zangeres die heel veel in Nederland bivakkeert. Marta Arpini heet zij. En zij heeft een, eh, onlangs een cd uitgebracht, misschien een jaar geleden. Maar dat, haar eerste cd, eh, Forest Light, vond ik eigenlijk bijzonder mooi. Want ze heeft best wel een, een, een eh, betoverende stem. Een beetje melancholisch, zou ik bijna zeggen. En het nummer wat op die cd stond... dat is een van mijn favoriete nummers... Between the Bars van Elliot Smith. Gaat natuurlijk over... Ja, die Elliot Smith was een, een jongen met een, wel een drankprobleempje. En daar gaat het natuurlijk over. Martina, Marta Arpini. Between the Bars. Marta Arpini. En ik vroeg net aan Auko, waar komt ze eigenlijk eh, vandaan? En Auko zei dat ze vermoedelijk uit Italië komt. Eh, hier in Nederland op het eh, conservatorium heeft gezeten. En speelde met een groot aantal Nederlandse... Herstel, toch. Ik zit er even de naam oh. te bekijken. Het zijn allemaal Italianen. Oh, het zijn allemaal Italianen. Nou ja, maakt niet uit. Het was een mooi vrij nummer. Zeker met, dat ook, met de zang, maar ook met het vibrafoon geluid. Gaan we over naar Nederlandse zang. Ook een beetje, dit is niet echt een super eh, jazz, zeg maar. Een beetje eh, poppy jazz. Eh, Marcel Kaptein van Ten Sharp was hij. Volgens mij zat hij in de jaren 90 in. Met de pianiste Boekel Klad. En het nummertje heet Find a River. Ik dacht, nou, dat past wel een beetje bij het voorgaande nummer, voorafgaande nummer. climate is what we need. Cause our love is running dry. Rainy season and southern wind to give our storm an eye. Find us a river, find us a river get down on our knees just to wet our tongue. Find us a river, ancient forgiver. Find us a river just to offer our song. Oh, guilty pleasures. Hello. and on. All of our common little things seem to me they're all gone. Oh, find us a river, find us a river. Get down on our knees there's a river now to make a new start. Is River. Marcel Kaptein, de geweldige zanger met de eh, Boeko Klad. Eh, de pianist uit het Hoge Noorden. Ehm, ja, ik zei al, vanmiddag eh, gaan we live uitzenden vanuit de Krocht. Theater de Krocht, daar is dat tribute tributeconcert aan Clark Terry en Art Blakey. En vorige week draaide ik een album van Adam Schroeder en Mark Masters. En die eren die Clark Terry. Ik dacht, nou, daar draai ik daar nog een nummertje van. Swinging on the Cusp. Eh, van de tenorsaxofonist en, eh, Adam Schroeder en de, de componist-arrangeur Mark Masters. Swinging on the Curse. Een nummertje van Clark Cherry. Ja, we gaan een tandje bijzetten nu. Het is eh, half twaalf, dus dat mag. En dan heb ik klaargezet Gordon Goodwin's Big Fat Band. Een heel bekend nummer, Sing, Sang, Sang. En volgens mij is dat ooit van Benny Goodman geweest, dacht ik. Ja, zou goed kunnen, ja. Komt-ie. klarinet zat er toch duidelijk in. De link naar Benny Goodman blijft aanwezig. Eh, we zitten in een wat ruigere hoek. En dan heb ik klaargezet een zangeres die eh, wel veel indruk op mij gemaakt heeft. Eh, Tammy Nielsen, volgens mij komt ze uit Nieuw-Zeeland. Heeft een uh, beetje ouderwets kapsel. Maar ze kan heel goed zingen. Een, een, een stem als een klok. Dan komt ze van het cd'tje Chickaboom. Het nummertje You Were Mine. Tammy Nielsen. Take my heart. It used to be so supple and sweet. And now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. just so tired. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. Nielsen. Ja, vanuit Nieuw-Zeeland zei je geloof ik. Ja. Nou, gaan we weer terug naar de Nederlandse bodem. Eh, de Jazz Invaders. Volgens mij was dat een beetje een overblijfsel van de Houdini's. Eh, de band rondom uh, Rolf Delfos. Ook wel een, een, muzikant die hier in de krocht te zien is geweest. de Jazz Invaders met het nummertje Day by Day. nog Jan van Duiken op trompet en eh, Tom Beek op eh, sax. En dan ook nog Frank Montis op eh, orgel en zang. Um, ja, Art Blakey staat dus ook in de schijnwerpers vanmiddag bij dat concert. En dan heb ik hier het nummertje van Nueva Manteca, de Latin Jazz Band uh, rondom saxofoniste band van de Dunger. Met het nummertje That There. vrolijke klanken van Nueva Manteca... met hun uitvoering van Art Blakey's Dead ga wat eh, soundtracks eh, draaien. Eh, heel lang geleden had ik op ZFM ook nog een filmprogramma. 2016 of zo denk ik. En laatst ontdekte ik dat je eigenlijk al die programma's nog steeds kan terugluisteren... in het archief van ZFM. En daar zitten best wel aardige stukjes muziek tussen. wat ik nu heb klaargezet, dat zijn de Seed Bells. En uit een legendarische tv-serie Cowboy Bebop, of film moet ik eigenlijk zeggen. dat is muziek van grote klasse. Komt-ie. Ja. Tank. de Seatbelts, is eh, aardige muziek deze cd eh, van de Seatbells. uit, de, de, uit de film De Cowboy Bebop. Een andere hele bekende filmmelodie... die laat ik deze keer horen in de uitvoering van... Uh, uh, Tape 5, dat is een Duitse formatie die nogal wat electro-swing gemaakt heeft. En dit is een nummertje van James Bond, A View to a Gale. <laughs> places, feel the chill. It's a nation standing still. first crystal tea. zitten bijna tegen het einde van de eerste twee uur van eh, ZFM Jazz. Maar zoals gezegd, we gaan eh, vrolijk verder deze middag. We gaan live uitzenden vanuit de krocht. Eh, op een gegeven moment wordt er een switch gemaakt vanuit de studio naar de krocht. wanneer dat precies zal plaatsvinden, dat weet ik ook niet. Maar dat gaat allemaal komen. Ehm, ja, we zitten lekker funky, ja, dansbare jazz zeg maar, te draaien. Ehm, dus ik dacht, ik kies het nummertje van een van de favoriete trompetisten van collega Ehm, eh, Marco Frank, Jan van Duikerus. Jans van Duikerens uh, Fingerprint. Eh, die, eh, in die bezetting maakt die meestal vrij funky dingetjes. Het nummertje heet Super Cut. Fingerprints was dat. En dat is het einde van de tweede uur van eh, eh, ZFM Jazz. Zoals gezegd, we gaan vrolijk verder naar het eh, nieuws uh, van 12 uur. We hebben nog allerlei geweldige muziek klaarstaan.